4 uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In Mossing waar negen bendeleden terecht stonden. Enkele verdachten probeerden de wapens van hun bewakers af te pakken. Zeker twee bewakers raakten daarbij gewond. In het vuurgevecht dat volgde werden zeker drie bendeleden doodgeschoten door de politie. Een advocaat heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat er vier doden zijn gevallen. De inwoners van Barcelona verzetten zich steeds heviger tegen het grote aantal toeristen dat hun stad overspoelt. Op veel muren van de Spaanse stad zijn leuzen geklad als toeristen gaan naar huis. Vandaag verscheen op Twitter een filmpje waarop te zien is hoe een actiegroep de banden van huurfietsen lek steekt. En afgelopen week werden bestormde vier gemaskerde mannen een toeristenbus bij voetbalstadion Camp Nou. Er brak paniek uit omdat de toeristen aan een terroristische aanslag dachten. De actievoerders keerden zich niet tegen de inzittenden, maar bekladden wel de bus en staken een bandlek. Supermarkten zijn druk bezig om de met eh, fibronil besmette eieren uit de schappen te halen. Blijkt uit een rondgang door de NOS. Lidl deed dat gisteravond al en ook Aldi heeft dat gedaan. Dave van den Broek is ermee bezig. Albert Heijn begon daar rond het middaguur mee. Volgens de keten was onduidelijk om welke eh, eieren het ging. De supermarkt verkoopt niet de eieren die een direct gevaar opleveren voor de gezondheid. Wel de eieren die gevaarlijk zijn bij veelvuldige consumptie. En waarvan het afgeraden wordt om ze aan kinderen te geven. Van die eieren was nog onduidelijk of die uit de winkel moeten worden gehaald. De Engelse voetbalvrouwen spelen de halve finale tegen Nederland donderdag zonder hun eerste keeper. Kern Bartsley kan niet meedoen omdat ze bij de vorige wedstrijd tegen Frankrijk haar kuitbeen heeft gebroken. Oranje vrouwen spelen donderdagavond in Enschede tegen de Engelsen. Het weer tot besluit in het westen soms zon, verder bewolkt en kans op een bui.